Uit onderzoek van patroonhulsen blijkt volgens de politie dat er wapens zijn gebruikt... waarmee vorig jaar een aanslag werd gepleegd door de linkse ondergrondse organisatie Revolutionaire Secte. Toen werd in Athene een agent doodgeschoten. De onderzoeksjournalist werd gisteren door drie mannen neergeschoten voor zijn huis in Athene. Hij werkte voor een commerciële radiozender en was een bekende blogger. Het is de eerste moord op een journalist in Griekenland in ruim 20 jaar. Een oud-militair van het Bosnisch-Servische leger is in Bosnië veroordeeld voor zijn rol bij het bloedbad in Srebrenica in 1995. De man, Marco Boskic, heeft meegedaan aan het vermoorden van honderden gevangen moslimmannen. Hij is een van de eerste Bosnische Kroaten die voor oorlogsmisdaden in Srebrenica is veroordeeld. Tot nu toe werden vooral Bosnische Serviërs veroordeeld. Boskic werd in april uitgeleverd door Amerika, waar hij jaren werkte als bouwvakker. Roze Maandag op de Tilburgse kermis is dit jaar minstens zo goed bezocht als vorig jaar. Volgens de gemeente waren er ruim 300.000 bezoekers op het jaarlijkse homofeest. Door de warmte kwam de drukte iets later op gang dan in andere jaren. Aan het begin van de avond werd het zelfs zo druk dat sommige straten met hekken werden afgesloten... en bezoekers alleen verder mochten als anderen weggingen. Behalve homo's en lesbiennes lokte het evenement ook steeds meer hetero's naar Tilburg. In Californië is de Amerikaanse acteur James Gammon overleden. Hij speelde in films als A Man Called Horse en Cold Mountain... maar werd vooral bekend door zijn rollen in tientallen tv-series. Hij was onder meer te zien in Gunsmoke, L.A. Law, Murder, She Wrote en Grey's Anatomy. James Gammon stierf aan kanker.